maar net wel met het NOS-journaal. In 2006 dat in zwembad Reeshof gevaar was door roestvorming. Begin november vorig jaar viel door roestvorming een geluidsbox van het plafond. Een baby van vijf maanden kwam daardoor om het leven en de moeder raakte gewond. In een inspectierapport van 2006 wordt al melding gemaakt van roestige ophangsystemen in het zwembad. En in de jaren daarna is nog twee keer gewaarschuwd te vergeefs. De gemeente Tilburg erkent dat er fouten zijn gemaakt en heeft een aantal ophangsystemen vervangen. Kandidaat Rick Santorum stapt uit de race voor het Amerikaanse presidentschap. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De strijd om de republikeinse nominatie gaat nu nog tussen Newt Gingrich, Ron Paul en favoriet Mitt Romney. Santorum lag ver achter Romney. Die maakt nu de meeste kans om het op 6 november op te moeten nemen tegen de democratische president Obama. Minister De Jager vindt het interessant om te kijken naar andere vormen van kredietverlening dan banken. Hij zei dat in reactie op een pleidooi van voorzitter Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken. Staal zegt dat de banken steeds meer speelruimte hebben omdat ze aan zoveel eisen moeten voldoen. De Jager benadrukt dat banken bij het verstrekken van leningen de hoofdrol moeten blijven spelen. Maar in bijvoorbeeld Amerika zijn er nu al veel meer mogelijkheden om aan geld te komen dan alleen bij banken, zegt De Jager. In Amerika wordt bijvoorbeeld meer gewerkt met privé-investeerders die ergens geld insteken. In Amsterdam is gedemonstreerd tegen de Surinaamse amnestiewet. Zo'n 250 mensen liepen naar het Surinaamse consulaat. Door de omstreden wet gaan de verdachten van de decembermoorden in 1982, onder wie president Bouterse, vrij uit. Zelfs als ze worden veroordeeld in het strafproces dat tegen hen loopt. In Paramaribo wordt ook gedemonstreerd tegen de amnestiewet. Het weer vanavond in het oosten nog wat regen, in het westen droog. Morgenochtend wat zon, smiddags plaatselijk een bui en het wordt een graad of 13.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 Het, het, komt van een cd van de DJ van die ook wel eh, de cd's of de muziek arrangeert van Café Del Mar. wellicht wel bekend. Ehm, en dit was een mooi stukje piano. <laughs> mijn naam is David Habig en tegenover mij zit Jeroen van Sluisdam. Oké, uh, wij gaan verder met de New Call Collective, een Nederlandse band onder leiding van Benjamin Herman. Um, zijn opgericht in 1994. Benjamin Herman speelt op eh, saxofoon. Hij wordt vergezeld door Anton Goudsmit op gitaar, Joost Kroon op drums, eh, Frank van Dok op percussie. Eh, en nog een heel stel andere. Ze treden ook heel vaak op met, eh, met een big band waarin nog veel meer Nederlandse muzici plaats eh, nemen. We gaan een nummer draaien van hun eerste album. dat album heet Bring It On. En we gaan het nummer draaien dat heet Coming Back For More. is the place Make your move, you know it ain't no disgrace Throw a smile with your cute baby face Shake your ponytail and show your chantilly lace Slow down, this ain't no race Don't you dive into a mad embrace This is jazz, man, feel the drums and the straight and blood geluisterd naar Ruben Heijn. David en ik hebben eigenlijk onafhankelijk van elkaar Ruben Heijn meegenomen vandaag. En we vonden het absoluut de moeite waard om eh, ze beiden te draaien. Dit nummer komt van het album uit 2011. Het is live opgenomen met het Metropool Orkest en het heet No Matter What. Ja, zoals ik al net vertelde, zat ik dus heel eventjes op de Blue Note site uh, vanmorgen bij het uitzoeken, uitzoeken van mijn muziek. En daar kwam ik dus eh, de cd van de DJ van Café Del Mar eh, tegen. En eh, daarop stonden een aantal hele interessante artiesten, waaronder ook Stacey Kent, welke ik al eerder eens heb gedraaid. Ehm, ze zingt voornamelijk in het Frans. En ik lees hier ook dat ze bijvoorbeeld genomineerd is in 2009 voor een Grammy Award voor Best Vocal Jazz Album. nou, dat is nogal wat en het klinkt ook eh, behoorlijk. Hier is Stacey Kent met Samba Saraba. c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aimerais rechanter et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. qui ne donne pas l'ivresse, non, ce n'est pas la samba que je un comme d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. de formes et de rimes, blanches de formes et de rimes, mais les nègres bien Luister naar Melody Gardot met het nummer If I'm Lucky. Dit keer niet op een van haar eigen albums, maar op een album van Charlie Hayden's Quartet West. Dit album staat vol met zangeressen en het zijn de mooiste nummers. Eh, op dit album vindt u naast Melody Gardot ook Cassandra Wilson, Diana Krall, eh, Nora Jones, Renee Fleming en Ruth Cameron. Ja, eh, sprekende over Nora Jones. Zij komt eerst in mei, gaat ze de nieuwe eh, album release eigenlijk. En daar heb ik alvast een voorproefje van het nummer Traveling On van Nora Jones. child time for summer skies for hummingbirds and butterflies for tender words A time for holding hands together A time for rainbow colored weather A kind of make-believe That we've been dreaming together a time for fall But best of all, a time heeft geluisterd naar Shirley Horn met A Time for Love. Shirley Horn is een van de vier grote Amerikaanse jazzdiva's. Uh, ze, komt, ze is geboren in 1934, overleden in 2005. Eh, dit nummer komt van het album Here's to Life. En hierin wordt zij uh, vergezeld door een orkest. We gaan verder met een nummer van een van de andere grote Amerikaanse divas, Billie Holiday. Het nummer wat we draaien is PS I Love You. Thought I'd drop a line The weather's cool The folks are fine I'm in bed we had some rain But all in all I can't complain Was it dusty on the train? to the Browns just as soon as you're able. They came around to call, and I burned a hole in the dining room table. Now let me think, I guess that's all nothing else for me to say And so I'll close But by the way Everybody's thinking of you P.S. to the Browns just as soon as you're able. They came around to call, and I burned a hole in the dining room table. Now let me think. I guess that's all Nothing else for me to say And so I'll close But by the way eerst geluisterd naar Billie Holiday met PS I Love You. Ja, en dan had ik er nog eentje. Ehm, wij kijken natuurlijk altijd eventjes naar het programma van onze vrienden bij de Jazzclub Haarlem. En eh, de Haarlemse Jazzclub. Uh, daar kijken we even goed naar het programma. Kijken of eh, we wellicht wat kunnen promoten wat zij gaan draaien. En zo gaan zij bijvoorbeeld zondag 15 april, dat is volgende week volgens mij, uh, Mirjam Gaasbeek draaien. En eh, daar vond ik wat van. En dat klonk echt enorm goed. Het nummer heet I Got You. En uh, Mirjam Gaasbeek dus. to be a girl who's wise and old Knows when to take a chance How to listen and to be a friend It'll take some time I die. gaan wat meer tempo erin gooien om het uur af te sluiten. Dit was nummer Black eh, van Joe Henderson's album... Ehm, eh, het is het laatste album van uh, Joe Henderson op Blue Note. Hij heeft er nog vele meer gemaakt, maar op een ander label. Het album heet Mode for Joe. Ja, Gare du komt weer met een nieuw album, of is er inmiddels al. het heet Lily White Soul. Ehm, daar zijn natuurlijk een aantal hele leuke nummers eh, eh, van eh, hebben gehoord. Ehm, ja, het wordt weer, wordt weer een fantastische album zoals we van hun gewend zijn. Ehm, we draaien het nummer More Than Madly. 12 uur. Dat betekent dat eh, onze uitzending er bijna op zit. We hopen dat u genoten heeft tijdens het paasontbijt uh, met wat relaxte muziek. We zien u graag eh, volgende week zondag weer terug met twee andere collega's. En voor straks veel plezier met, met de speurtocht hier in het dorp. We zagen de paashaas net voorbij komen. En we hebben nog één klein nummertje om het uur af te sluiten. Ja, we gaan het uur uit met Ike Quebec met Blue Samba.